van 11 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. In het Overijsselse dorp Glanen zijn enkele duizenden Syriërs afgekomen op een kerkdienst van de geestelijk leider van de Syrisch-orthodoxe kerk, patriarch Ignatius Afrem II. De geestelijke is vorig jaar aangetreden als leider. De patriarch vraagt Nederland en andere landen Syrië meer te helpen en bescherming te bieden aan christenen in het door oorlog geteisterde land. Ook spoort hij de internationale gemeenschap aan samen te werken met de Syrische president Assad om het conflict op te lossen. In Moskou houdt de oppositie vanmiddag een stille tocht ter nagedachtenis aan Boris Nemtsov. Een politicus die zware kritiek had op president Poetin. De mars gaat ook langs de plek bij het Kremlin waar hij vrijdagavond werd vermoord. Vanmiddag zou er een grote demonstratie zijn in de Russische hoofdstad... die mede door Nemtsov was georganiseerd. Die is na de moord afgelast. Er mogen maximaal 50.000 mensen aan de herdenking van vanmiddag meedoen. Australië, Indonesië en Maleisië testen een beter volgsysteem voor vliegtuigen vanwege het toestel van Malaysia Airlines dat bijna een jaar geleden verdween. Bij het nieuwe systeem geven vliegtuigen vier keer per uur hun positie door aan de luchtverkeersleiding. Het verdwenen toestel van Malaysia deed dat maar één keer per uur. Een 24-jarige Nederlander zit in de cel in de Amerikaanse staat Wisconsin... omdat hij een meisje van 18 zou hebben gestalkt, meldt een lokale Amerikaanse krant. De man uit Nieuw-Vennep leerde het meisje kennen via internet. Nadat ze het contact een paar maanden geleden verbrak... zocht hij haar onaangekondigd op in de VS. De man kan 3,5 jaar cel krijgen. Het weer, zon, wolken en wat buien wisselen elkaar af. Het is zo'n 9 graden bij een stevige zuidwestenwind. Na het weekend blijft het onbestendig met buien en overdag hooguit 7 graden.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 his flock was given the way of living right. Yes, said he no winging, no ragtime singing tonight. Yes. Up jump on Hagar and shouted out with all of my, all of my. She said, Oh, ain't no use of preaching. Oh, ain't no use of teaching. Each modulation of syncopation just tell my feet to dance, and I can't refuse when I hear the melody called the blues, those ever loving blues. Just hear Aunt Hager's children harmonizing to that old mournful tune. It's a like a choir from on high broke Yeah, man. If the devil brought it, the good Lord sent it right down to me. Yes, let the congregation join while I sing those loving and Hagar's blue. welkom bij twee uur van eh, CFM Jazz. Mijn naam is Alko Beuving en we hebben weer wat mooie jazzmuziek uitgezocht. Eh, en dit was natuurlijk Louis Armstrong aan Hager Blues van de cd de All Star Collection. Als we dan toch in de blueshoek zitten, dan uh, vragen jullie speciale belangstelling voor een bluesgroep in Nederland. King of the World, Mr. Big Shot. time the people are getting down. You'll try to make the most of that same old, same old. Wise men are telling us what we did wrong. But I said, I don't know where the money has gone. Just the other day they told us we gotta work a little longer. But my back's already hurting and I'm only 45. Now I don't see you carrying no heavy burden. Your driver is driving you from town to town. Hey, Mr. Big Shot. big shot. Tell me what have you done? My daddy worked hard all his life trying to save a little pension. But when it comes to collecting time, don't seem to be much around. cute little house outside of town. The man says you're working, but you ain't got a contract. Ain't lending you nothing. Tell me what is going down. Hey, Mr. Big Shot. big shot. Tell me what have you? Mr. Big Shot, tell me what you done? Ja, de Nederlandse formatie King of the World, Mr. Big Shot van de cd Can't Go Home. cd 2013. Gitarist Erwin Java speelde vroeger bij Cupid Blizzards. Maar sinds eh, Harry Musquet is overleden treedt Cupid Blizzards niet meer op. Dus andere band, King of the World. Zeer de moeite waard. Twee cd's gemaakt. Echt grote klasse. Ja, tijd voor een big band. En dan denk ik toch aan Koert Edelhagen en his band. Eh, van de cd Koert Edelhagen Presents 1957. Have you met Mrs. Jones? said was true. matter too was natuurlijk Molly Johnson, It's Only Love... van de cd, de Molly Johnson Songbook cd uit 2011. Ja, we draaien oud en nieuw door elkaar. En uh, we gaan nu weer eens wat terug in de tijd. 1955, Georgie Ould, samen met Sarah McLaurin... Hammond orgel. Ja, volgens mij hebben die twee ooit in een zo'n eh, zilveren Amerikaanse caravan door Amerika getoerd in de begin 50 jaren. Take My World. 嗯。 de plaat. Uh, Georgie Ould, big bandleider, speelde eh, saxofoon, klarinet... speelde bij Orty Shaw en Benny Koetman onder andere. Zeker de moeite waard. Een ander die de moeite waard is, is Della Reese. Een uh, zangeres, speelt dacht ik ook nog toneel. Whatever Lola Wants. Als je ooit eens een, een LP treft in een of andere kringloopwinkel van Della Reese... kopen, want het is zeer, zeer, zeer de moeite waard voor de echte jazzliefhebber. Whatever Lola Wants ook nog eens gebruikt in reclamefilm. Whatever low yourself. Resign yourself. You're through. I always get what I aim for. And your heart and your soul is what I your coat. Don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in. double, you fool. Give in. Give in. Give it up. Give in. Ja, dat was Della Reese, een Amerikaanse actrice en zangeres eigenlijk uh, haar jazztijd was al in de 50 jaren. Dus als je die LP tegenkomt, is het echt een oudje. En neem hem mee, want het is echt een mooie kans om eh, dat soort LP's nog te verzamelen natuurlijk. Della Reese. Een ander fenomeen is natuurlijk Art Farmer. En laatst kwam ik eigenlijk een, een cd, wat moet ik zeggen... een cd-box tegen. Art Farmer en de Benny Colson Jazz Sectet. Dat is eh, de Complete Arco en Mercury Art Farmer... en Benny Colson Jazz Sectet sessies... En daarvan, ja, het is vandaag niet nodig, maar Raincheck is wel een heel mooi nummer. Daar komt hij. She lives her nightly dream with. Crista Loop. Eh, nummer Dreams. Het stond op een cd Dreams 2003. En later is het ook nog eens een keer op een zo'n verzameld cd... van vrouwelijke jazzzangeressen, eh, vrouwelijke jazzmuzikanten gezet. En eh, die Carmen Christa Loop die is gehuwd met Chuck Loop... een bekende jazzgitarist. En die heeft, dacht ik, in 2013 een cd gemaakt, Silhouette. En daarop speelt de hele familie mee zijn zusjes, zijn broer, dacht ik, eh, ook zijn echtgenoten. En dat is echt een hele fantastische idee. Die zal ik de volgende keer eens wat van draaien. Tijd voor een nieuw talent, een Nederlands nieuw talent. Maartje Meijer, nooit van gehoord zeg je. Nou, vanaf nu wel. Want zij heeft een cd gemaakt, Virgo. En eh, ja, die is gewoon prachtig. Daar moet je gewoon naar luisteren. Maartje Meijer, Virgo, eh, Quiet Now. luisterde naar Maartje Meijer eh, van de cd Virgo 2013. En ja, een spectaculair debuut uh, die veel verwachtingen eh, schept, zou ik maar zeggen. Wellicht komen we die naam vaker tegen. Mooie cd, mooie stem, mooi pianospel, mooie arrangementen. dan wordt het toch tijd voor weer wat Nederlands. Dan heb ik hier klaarstaan uit een film film van Eddie Terstal, de film Deal. Romantische komedie uit een handgelopen relatie tussen twee vrienden. En de muziek in deze film is van Benjamin Herman. Die heeft denk ik heel wat soundtracks eh, afgeluisterd... om als jazzmuzikant ook zijn bijdrage aan de soundtrack te leveren. Is een goede, goede cd geworden, een goede soundtrack. En daarvan het nummer Sarah Sunbating. Ja, het zonnetje schijnt. Het is nog een beetje te fris om in de zon te gaan zitten... maar het nummer is heel mooi. maandagavond om 21 eh, uur nog meer eh, filmmuziek. Dan is CFM Cinema. Eh, dit is een leuke melodie. Someday My Prince Will Come. Alexis Cole, Fred Hirsch. Someday a kiss or two Though he's far away I'll find my love someday Alexis Cole, Fred Hurst op piano en mondharmonica eh, Gregory Moret of zo dacht ik een Frans man. Klinkt een beetje als Toet Sielemans zou ik bijna zeggen. Het bekende nummer Someday My Prince Will Come, een jazzstandard die eigenlijk uit de film komt. Sneuwetje in de Zeven Dwergen, een film uit 1937 reeds. Een mooi nummer, eh, tijd voor een ander mooi nummer van Philippe Katrien, de Belgische gitarist. Eh, Letters from my mother. jazz. Mijn naam is Auke Beuving. We hebben weer hele mooie jazzmuziek gedraaid. Allemaal mainstream jazz. Rustig geklonken. Af en toe een big band. En ja, hij gaat eruit met een heel vrij nummer van eh, Raymond Scott. De Toy Trumpet. Zondagochtend is ook vaak het moment dat kinderen vaak tekenfilms kijken. En deze muziek doet mij altijd denken aan eh, tekenfilmmuziek. De Bohunks. Toy Trumpet. Ik, eh, ja, ik zou zeggen tot de volgende keer op een zondagochtend. Maak er een hele mooie zondag van. Het zonnetje schijnt nog steeds. Dus eh, wie weet wordt het een topdag. Voor jou, voor mij. De Bohunks, de Toy Trumpet. Een nummer van Raymond Scott.